uur. Citydijkers met het NOS Journaal. In de Noorse hoofdstad Oslo zijn twee mensen om het leven gekomen... na een schietpartij in de London Pub, een homobar in het centrum van de stad. Meer dan twintig mensen raakten ook gewond. Een man kwam aanlopen met een tas, haalde er een wapen uit... en begon op het uitgaanspubliek te schieten. politie heeft in de buurt van de bar een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Verdeeld over de hele Verenigde Staten is gedemonstreerd tegen het besluit van het terugdraaien van het landelijke recht op abortus. Volgens CNN waren verspreid over het land zeker 70 betogingen aangemeld. De meeste waren klein van omvang, maar in New York en Chicago liepen wel duizenden mensen mee. Er is ook steun voor het besluit van het Hoge Rechtshof. Republikeinse politici in kerken zijn tevreden. Opnieuw hebben tienduizenden mensen in Georgië gedemonstreerd voor toetreding tot de Europese Unie. Georgië had een verzoek ingediend tot kandidaatlid. Maar Brussel besloot deze week dat het land daarvoor eerst nog aan een aantal voorwaarden moet voldoen. De demonstranten houden de Georgische premier daarvoor verantwoordelijk en eisen dat hij opstapt. Bij een bestorming van de Spaanse exclave Melilla zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen. Ze kwamen in de verdrukking toen zo'n 500 migranten de Marokkaanse grens met de Spaanse stad probeerden over te steken. Er zijn ook veel gewonden gemeld. De Oranjevrouwen hebben in aanloop naar het EK een forse nederlaag geleden tegen Engeland. Nederland kwam in het oefenduel op voorsprong via Lieke Martens. Maar daarna liep Engeland uit naar een 5-1 eindstand. De oefenwedstrijd was zo'n twee weken voor de start van het EK. Op 9 juli is Zweden de eerste tegenstander van Oranje. Het weer in het oosten schijnt vandaag de zon. Daar wordt het 25 graden. In het westen is het bewolkt met af en toe een bui bij maximaal 20 graden. S'avonds kan het ook in het oosten gaan regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de N9 is de weg Alkmaar-Den Helder in beide richtingen dicht ter hoogte van Schorrel.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 Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. serieus, ik heb nooit twee vingers in mijn neus Ik pak de zaken grondig aan, omdat die dingen niet vanzelf gaan Soms moet ik de teugels vieren, wil ik met mijn vrienden vieren Even aan iets anders denken, mijn gemoed wat aandacht schenken Elke dag vol gas, kost me te veel kruim Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers op. wel serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim. Oh, ik neem het leven met twee vingers, oh oh oh oh. Met twee vingers schuin, oh oh oh oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin.